van 10 uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Als het aan bondskanselier Merkel ligt... hebben alle Duitsers in 2025 werk. Het is een van haar beloftes die ze maakt... in het verkiezingsprogramma van haar partij, de CDU. Op dit moment is 5,5 van de beroepsbevolking in Duitsland werkloos. Merkel wil het percentage halveren. Andere punten in het verkiezingsprogramma van de partij zijn een belastingverlaging, de bouw van anderhalf miljoen woningen en 15.000 extra agenten. De Duitse verkiezingen zijn in september. De wereld is voor reizigers de afgelopen twee jaar weer iets gevaarlijker geworden, blijkt uit een vergelijking die de NOS heeft gemaakt tussen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral landen in Noord- en Midden-Afrika en West-Azië zijn onveilig. Dertien landen zijn volgens Buitenlandse Zaken gevaarlijker dan twee jaar geleden. En daarvan wordt Turkije het vaakst door Nederlanders bezocht. Voor heel Turkije geldt een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 20 doden en tientallen gewonden gevallen. De politie had voor de aanslag drie auto's achtervolgd, waarvan werd vermoed dat er bommen in zaten. Twee wagens konden worden gestopt, maar de derde reed weg. Toen de politie die auto had omsingeld, ontplofte die. De Syrische politie noemt het de grootste aanslag in Damascus sinds maart. Toen vielen 74 doden bij een aanslag. Een rechtbank in Egypte heeft 20 mannen ter dood veroordeeld voor de moord op politieagenten. Gewapende aanhangers van de moslimbroederschap schoten vier jaar geleden zeker 10 agenten dood bij een politiebureau. Dat gebeurde kort na de coup in Egypte waarbij president Morsi werd afgezet. Het leger doodde daarna honderden protesterende aanhangers van Morsi. Het weer overal droog en vannacht wordt het met 7 tot 11 graden fris. Morgen begint de dag met veel zon, later toenemende bewolking en kans op een bui bij een graad of 22.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 En we gaan beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. En de eerste opening, dit is er een van David Ananda. De beste man die we noemen ergens eh, diep in Zuid-Amerika. En eh, hij maakt eh, toch wel, ja, heeft natuurlijk een heel eigen genre.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 Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand. listening to Peaceful Radio. Hi, I am Anaya, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website www.anayamusic.com. This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio.